Mariette Krol met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in China een stevige toespraak gehouden... over het belang van mensenrechten en onafhankelijke rechtbanken. Op een prestigieuze Chinese bestuursopleiding overlaadde hij China met complimenten... maar hij wees er ook op dat in de Nederlandse grondwet... de rechten van burgers en hun vrijheden zijn verankerd... en dat respect voor rechtsinstellingen een wezenlijk onderdeel is van de Nederlandse bestuurscultuur. Vrijwel alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer doen een gezamenlijke oproep om over asielzoekers te praten op basis van argumenten. Stop met intimideren en bedreigen, staat vanochtend boven een ingezonden stuk in de Volkskrant. De politici maken zich zorgen over de toon van het debat. In het stuk wijzen ze ook naar de positie van een van de ondertekenaars, PVV-leider Wilders, die wordt bewaakt. In de peilingwijzer van deze maand heeft de PVV een record aantal zetels. De PVV wint nog geen zes zetels en komt uit op 33 tot 37. Vorige maand won de partij al zeven zetels. Dit soort stijgingen is ongewoon in de peilingwijzer... die een gewogen gemiddelde is van verschillende politieke peilingen. Vooral kiezers van de SP en de VVD stappen over, vooral vanwege de asielzoekers. Drenthe is bereid om meer asielzoekers op te vangen. Op dit moment zijn er in de provincie ruim 4000 vluchtelingen. Afgesproken was al dat er daar 2000 bij komen. En er zouden er nog eens 2000 bij kunnen, vinden de provincie en de 12 Drentse gemeenten, meldt RTV Drenthe. Wel willen ze alleen opvang op kleine schaal. De Amerikaanse Senaat heeft een wet aangenomen die het bedrijven mogelijk maakt om persoonsgegevens uit te wisselen met de federale overheid. Dat moet de veiligheid op internet vergroten. Er is zes jaar leid over de wet. Die is bedoeld om grootschalige digitale aanvallen tegen te gaan. Maar critici zijn bang dat die niet effectief is, terwijl de overheid wel veel meer mogelijkheden krijgt om mensen in de gaten te houden.